12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn vier doden gevallen. Vijf mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren zes voertuigen betrokken met in totaal negen inzittenden. Ze zijn dus allemaal omgekomen of zwaar gewond geraakt. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, zo is er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. Meerdere auto's liggen ondersteboven naast de weg. De N34 is voorlopig afgesloten. Hoewel de jeugdcriminaliteit in het algemeen afneemt... is er een stijging van het aantal ernstige delicten, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2007 is er een dalende trend zichtbaar in bijna alle opzichten. Ze worden steeds minder jongvolwassenen en minderjarigen veroordeeld. Het lijkt er wel op dat de daling de laatste jaren stagneert. En tussen de zaken die bij justitie terechtkomen zitten dus steeds meer ernstige delicten. Zo stijgt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor doodslag of voor diefstal met geweld. In het noorden van Nigeria is opnieuw een school aangevallen... waarbij een groot aantal scholieren is ontvoerd. Lokale media spreken over zeker 200 ontvoerde kinderen... maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. Het zou gaan om zwaar bewapende mannen. In Nigeria worden regelmatig scholen en universiteiten aangevallen... waarbij vervolgens de kinderen worden ontvoerd om losgeld te kunnen eisen. Voor het eerst in zijn carrière heeft tennisser Botik van de Zandschulp... de tweede ronde bereikt van een Grand Slam toernooi. Hij won op Roland Garros verrassend van de Paul Hurkacz... die als negentiende was geplaatst. Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld... verloor de eerste twee sets in een tiebreak... maar zorgde daarna voor een stunt door alsnog drie sets te winnen. Het weer. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of 6. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen en dinsdag worden opnieuw zonnige en warme dagen... met maxima van 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.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 Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor.